drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte respecteert het besluit van staatssecretaris Wekers om af te treden. Hij bedankt hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. Wekers was staatssecretaris sinds 2010. Hij maakte de afgelopen avond zijn aftreden bekend in het Kamerdebat over de problemen bij de Belastingdienst. De oppositie bleek zijn antwoorden over fouten bij het stopzetten van toeslagen onvoldoende te vinden. Ook heeft de oppositie er geen vertrouwen meer in dat Wekers het hele proces nog in goede banen kan leiden. Toen bleek dat veel partijen voor een motie van wantrouwen zouden stemmen, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. GroenLinks-leider Van Ooyik noemde dat chic. ChristenUnie-leider Slop prees het feit dat Wekers zijn aftreden in het parlement heeft bekendgemaakt en niet daarbuiten. Google heeft Motorola weer helemaal van de hand gedaan. Het internetbedrijf kocht het verliesleidende Motorola ruim twee jaar geleden voor 12 miljard dollar. Vorig jaar werd een deel daarvan alweer verkocht en nu de rest. De Chinese computerfabrikant Lenovo betaalt 2,9 miljard euro voor de smartphone-divisie van Motorola. Daarmee komt een einde aan een financiële leidensweg voor Google. Motorola heeft alleen maar verlies gemaakt... en de verkoop van de onderdelen heeft nog niet de helft opgeleverd... van wat Google ervoor heeft betaald. Wel heeft Google nog een aantal belangrijke patenten in handen. Toch spreken analisten van de duurste fout die Google ooit heeft gemaakt. Justin Bieber heeft zichzelf bij de politie in Toronto gemeld. De 19-jarige zanger wordt ditmaal verdacht van het aanvallen van de chauffeur van een limousine in december. Eerder op de dag ontkende Bieber nog schuldig te zijn in een andere zaak, onder meer van rijden onder invloed. In de VS is een handtekeningenactie aan de gang om de verblijfsvergunning van de Canadese zanger in te trekken. Die is in een week tijd al meer dan 150.000 keer ondertekend. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuidwesten mogelijk natte sneeuw.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 Back dus. Welkom, dit wordt de tweede uur de nacht in dans hier bij de Vara op Radio 1. Met deze uitzending eh, inbegrepen zijn er nog... Eh, negen uitzendingen te gaan. En daarna valt definitief het doek voor de nacht in anders. Maar ehm, we zijn niet zomaar weg. Er komt ook nog een eh, special, wat heet een special, een aantal specials. De allerlaatste uitzending die zal in het teken staan van de wereldmuziek. En de uitzending van 6 maart die zal in het teken staan van eh, de lange nummers. Dadelijk, dan laat ik je een voorbeeld horen van zo'n eh, lang nummer. Maar eerst even aandacht voor Adam Green man die ook in het eh, land is voor een optreden. Jessica Simpson, where has your love gone? It's not in your music, no. You need a vacation to wake up the cavemen and take them to Mexico. Jessica, Jessica Simpson. You've got it all wrong. Your fraudulent smile, the way that you faked it the day that you died. My body's in shambles, encrusted with brambles that sharpen the air I breathe. What's on the menu? Jessica, can you take down my order, please? Jessica, Jessica Simpson, you've got it all wrong. Your fraudulent smile, the way that you tomorrow gets closer, a purple bulldozer is calling you on the phone. Your love life precedes you, your son in law feeds you injections of cortisone. Jessica, Jessica Simpson, you've got it all fraudulent smile, the way that you faked it the day that you died. Jessica Simpson, where has your love gone? It's not in your music, so where has it gone then, Jessica? Adam Green, hij was vanavond in Amsterdam voor een optreden in eh, Paradiso. En Adam Green, een van zijn bekendste nummers, Jessica. turning tables, turning tables, yeah. Turn, no, no, no. Adele. de helft van de album 21, Turning Tables. En daarvoor hoorde je dan een lang nummer. Jessica van de Elman Brothers Band van de LP Brothers and Sisters uit de jaren 70. Een lang nummer. En de nacht van de lange nummers die krijg je op 6 maart. En de nacht van 5 op 6 maart hier in de nacht de anders. Heb je een suggestie voor een lang nummer? Moet er meer dan 6 minuten zijn? Je kan de suggestie mailen naar de nacht klinkt anders.vara.nl. En die Adele dus die je net hoorde, die gaat eh, eindelijk weer eens eh, denken aan het maken van een nieuw album. En bij het maken van dat nieuwe album heeft ze de hulp ingeroepen van Phil Collins. Phil Collins. No more, no more, no more, no more, no more, no more, no more, no, more. En hij leefde zich helemaal uit op zijn drumstel, maar ook vocaal in I Don't Care Anymore. Dat Phil Collins een, eh, al een tijdje geleden maakte in het begin eh, van de jaren 80 voor zijn album Hello, I Must Be Going. En het is dus Adele die eh, gevraagd heeft of uh, Phil Collins haar een handje wil helpen bij eh, het maken van composities. Van een album dat waarschijnlijk pas volgend jaar het licht zal zien. Adele, het zou dat derde album dan gaan worden. Wij wachten af. Wij wachten rustig af wat dat eh, gaat worden. Hello, I Must Be Going. De titel van dat album van eh, Phil Collins. Crystal, dat is een Nederlandse zangeres. Die was ruim twee weken geleden hier in deze studio van Radio 1... voor een optreden in Met het oog op morgen. Crystal, zoals ze... Eh. <laughs> Ze hadden een kleine toegift. Crystal, zoals eh, ruim twee weken geleden, 14 januari om precies te zijn, te horen was in deze studio van Radio 1. In Met het oog op morgen haar meest recente hit in een eh, akoestische versie. Crystal, die hoorde haar met Circles. Dit is John Smith. Engelse singer-songwriter. Heeft een album gemaakt onder de titel Great Lakes, de titelsong hier. I get into the car, drive away from the light. Certainly certain, she won't be my wife. And the jewelry I give her remains in the bottom of the drawer. In some room I won't enter. with a cold, unchristened floor. The man she is leaving, he stands by the door, weeping at words. Hey, brother, she said them before. So I go to the water, it is time that I need. Oh, my heart wears a fancy dress, burst that. and all that I've seen, diving into the great lakes of love. It was foolish resistance till I heard in the distance of love De Engelse Jan Smit. <laughs> ja, ja. John Smith, zo heet hij. En er zullen wel meer John Smith om de aardkloot rondlopen. Maar dit is dan de singer-songwriter uit Engeland. En je hoorde met Great Lakes de titel van het album... dat recentelijk van de man is verschenen. Aandacht nu voor eh, filmmuziek. Een ehm, film uit het begin van de jaren 60, Mando Kane. Muziek werd gemaakt door, eh, gecomponeerd door Riz of Riz, het is helemaal geen... Eh, <laughs> ik ga het op zijn Engels uitspreken. Maar het is geen Engels, want dit is ook geen Amerikaan, maar een Italiaan. Res Ortolani. de grote hits uit 1962. Mando Kane met muziek van eh, Riz Ortalini. En de man die heeft eh, meer filmmuziek gecomponeerd. Onder andere voor de tv-serie La Piovra. Maar je hoort hier eh, de man met zijn orkest, die Riz Ortolani... met het nummer The Last Flight. Zo staat in ieder geval vermeld bij de original soundtrack. Daar is ook nog een eh, andere titel voor naar de plaats gekomen. The Last Flight werd op een gegeven moment More. En onder de titel Moore is het ook een grote hit geworden... voor een tromboniste afkomstig uit Denemarken. Ook allemaal in het eh, begin van de jaren 60. Kay Winding, de naam van de man. En er zijn ook een heleboel vocale versies uitgekomen... van dat eh, Last Flight onder de titel En Andy Williams heeft het op de plaat gezet. Maar ook The Voice oftewel All Blue Eyes. En hier hoor je All Blue Eyes samen met het orkest van Count Basie. En het arrangement van Quincy Jones. Doe maar wat een namen. More than the greatest love the world has known. This is the love I give to you alone. more than the simple words I try to say. I only live to love you more each day, more than you'll ever know. My arms long to hold you so, my life will be in your keeping, wake and sleep and laugh and weep and Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you're gonna be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure no one else could love you more. and sleeping, a laughing and weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before. could love you more. No one else could love you more. En achter de piano zat Coons Basie met zijn orkest... ter begeleiding van Frank Sinatra en het nummer En het arrangement was van eh, Quincy Jones. Grote namen dus. Eh, dus je kan niet zeggen van maar, <laughs> wat een rotmuziek... want er staan allemaal helemaal grote namen achter. Moore hoorde je dus van eh, Frank Sinatra... gecomponeerd door uh, Dires Ortalini... En hij is 87 jaar geworden, vorige week donderdag overleden. Een paar dagen eerder, op een zinlijk jongere leeftijd, 66, werd hij de drummer, de eerste drummer van de groep Normaal. Jan Manschot, ook wel bekend onder de schuilnaam Brekken Jan. donderen van normaal uit 1982. Brekken Jan Schamschot, de Manschot, die zat achter de drums. En Jan Manschot was eh, een van de oprichters van Normaal zo'n 40 jaar geleden. 1989, toen verliet... Eh, eh, Jan Manschot, normaal. En in 2003 toen eh, keerde hij eh, eventjes terug in de band... voor een zomertour die normaal maakte. Vorige week maandag is hij overleden op 66-jarige leeftijd... aan de gevolgen van een uh, hersentumor. Dan een man die hoogbejaard is geworden. Uit de slagerperiode komt hij, eind jaren 50. Fred Bertelman. das konnte nur ich erleben. Ich bin ein Vagabund. Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben. señorita. we bij Radio even Nostalgia als je dit zo terug hoort. Eh, in ieder geval uit de jaren 50 eh, was dit wat je hoorde op eh, Radio 1. De stem van Fred Bertelman, die afgelopen week op 88-jarige leeftijd is overleden. Slagerzanger. Liedje was heel populair in de jaren 50, ook hier in Nederland. Der lachende vagabond. En het liedje was, de slager was zo populair in Duitsland dat... ze na de hand een film hebben gemaakt... onder de titel Der Lachende Vagabond... met eh, Fred Bertelman daarbij in de belangrijkste rol. 88 jaar geworden dus. En ja, dan kunnen we natuurlijk ook niet omheen. 94 eh, jaar oud is hij geworden. En je hoort hem hier eh, in zijn jongere jaren. Piet Sieker. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free, and that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school. That's what I learned What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. Pete Seeger, zoals hij eh, ongeveer 50 jaar geleden klonk... met What Did You Learn in School Today. Een paar jaar geleden, toen maakte hij een plaatopname. En dat had te maken met een album. Een album dat bestond uit vier cd's... met daarop de songs van Bob Dylan. Uitgevoerd door de meest uiteenlopende artiesten. En Pete Seeger was daar één van. Hoogbejaard, 92 jaar oud. En hoe kan je dan iets anders bedenken als Forever Young... May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong, and may you stay, forever, young. May you stay forever young. your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. Stone. vind ik zelf. Uit de jaren 60 de compositie van Pete Seeger, Turn, Turn, Turn. En daarvoor had je de componist zelf aan het woord met de zang... in het liedje Forever Blue, een compositie van Bob Dylan... die hij een paar jaar geleden opnam, Pete Seeger. Afgelopen week dus overleden op 94-jarige leeftijd. En dit is het orkest zonder van Claudio Abbado... die vorige week maandag overleed op 80-jarige leeftijd. Het pianospel is van Maria Joao Perez.